Dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een beetje ineens in gehad hebben. We gaan eruit met Volbeat en Lola Montez. Lekker nummer. Wat zijn je? lekker nummer. Ja, oké. Okay. Nou, woensdag draaien we nog weer niet helemaal keer helemaal, hè?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 In Egypte zijn zeker 42 doden gevallen bij de kazerne van de presidentiële garde, waar vermoedelijk ex-president Morsi wordt vastgehouden. Onder de doden zijn ook vrouwen en kinderen, zegt het Egyptische ministerie van Volksgezondheid. Bij de schietpartij raakten zo'n 320 mensen gewond. Volgens het Egyptische leger werd de kazerne bij zonsopgang bestormd door aanhangers van Morsi. Ze hadden wapens bij zich en de militairen schoten terug, zegt het leger. De moslimbroederschap zegt dat er geen sprake was van een bestorming. De Morsi-aanhangers wilden alleen maar bidden en hielden een sit-in. Ze hadden geen wapens bij zich, zegt een woordvoerder. Bij een steekpartij in een Rotterdams gebouw voor begeleid wonen is een medewerker gedood. De politie heeft een man aangehouden. Het is een 35-jarige bewoner van het huis. In het gebouw met 10 appartementen wonen momenteel 9 mensen... onder begeleiding van het Centrum voor Dienstverlening. Het zijn voormalig daklozen die zelfstandig wonen en werken. Het slachtoffer is een medewerker van 61 uit Ridderkerk. Inspecteurs van de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds hebben ingestemd met de voorgestelde hervormingen voor Griekenland. Wel waarschuwt de trojka voor de onzekere economische vooruitzichten van het land. Goedkeuring van de trojka maakt de weg vrij voor uitbetaling van leningen van het Europese hulpprogramma aan Griekenland. Naast prins William verwacht nog een kleinkind van de Britse Queen Elizabeth, een baby. Sarah Phillips maakte bekend dat ze in verwachting is. De moeder van Phillips is prinses Anne, de enige dochter van Elizabeth. Sarah Phillips trouwde in 2011 met de oud-rugbyspeler Mike Tindall. De nieuwe baby wordt het vierde achterkleinkind van koningin Elizabeth. De baby van prins William en Kate kan elk moment geboren worden. Dan nog het weer, veel zon. Het is 21 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Den Haag... tussen het knooppunt Amstel en het knooppunt de Nieuwe Meer 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeers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 一梦相伴。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 and the way you make me feel inside. What can I do? I can tell you got your pride now, baby. Come to me, well, well. Let me ease your mind, oh, babe. I got the remedy, <laughs> yes, I do. Now give me just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 a beautiful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 das but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 makes me feel met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits.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 I saw that you saw, baby, what my eyes were trying to say. I'm gonna take you out of